De Britten zeggen dat Moskou achter de aanval op Skripal zit. Rusland ontkent dat het iets met de zaak heeft te maken. Op verzoek van de Britten komt de VN-veiligheidsraad vandaag nog bijeen om over de vergiftiging te bespreken. Een belastingadviseur in Amsterdam wordt verdacht van fraude. Hij zou cliënten hebben geholpen met het wegsluizen van geld naar belastingparadijzen. Gisteren doorzochten de FIO twee panden van de adviseur. Volgens het Openbaar Ministerie liet hij mensen op papier emigreren uit Nederland... waardoor ze minder belasting hoefden te betalen. Hij zou valse belastingaangifte hebben gedaan met nepdocumenten. Op die manier zouden miljoenen euro's zijn weggesluist. De FIO onderzoekt nog of de cliënten van de fraude op de hoogte waren. Minister Wiebes van Economische Zaken moet opnieuw een besluit nemen over het opsporen van schaliegas in Noord-Brabant en in de Noordoostpolder. De Raad van State heeft bepaald dat het bedrijf Quadrilla ten onrechte toestemming is geweigerd om naar schaliegas te zoeken. Toenmalig minister Kamp wilde die toestemming in 2015 niet geven met het oog op het milieu. Vorige maand heeft minister Wiebes de Tweede Kamer nog laten weten dat er de komende jaren geen vergunningen zullen worden gegeven voor commerciële opsporing en winning van schaliegas. Jumbo-president-commissaris Karel van Eert en zijn drie kinderen krijgen over vorig jaar twee keer zoveel dividend als over 2016. Dankzij de toegenomen winst keert de supermarktketen in totaal 40 miljoen euro uit aan de vier eigenaren. Mede door de overname van Laplace is de omzet van het familiebedrijf vorig jaar verder gestegen naar ruim 7 miljard euro. Het weer lenteachtig met geregeld zon en het is 8 tot 12 graden. Morgen aan het eind van de ochtend regen in het noordoosten droog en het wordt een graad of 10. Vrijdag sneeuw, regen, in de loop van de dag sneeuw of natte sneeuw.